4 uur. Rieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland haalt een deel van zijn troepen weg uit Irak. Ze gaan naar Jordanië en Kuwait, melden Duitse media. Van een volledige terugtrekking uit het land zou vooralsnog geen sprake zijn. Maar de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zijn niet van plan om troepen in het land te houden... als Bagdad daar geen prijs op stelt. Zo schrijven ze in een brief aan de Bondsdag. Duitsland heeft nu nog zo'n 120 militairen in Irak... als onderdeel van de anti-IS-missie. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat Nederland begrip heeft... voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. In de eerste aflevering van het tv-programma Op 1 verwees ze onder meer naar de rol die hij speelde in de oorlog in Syrië... als de leider van Sjiïtische milities... Bel vindt Bijleveld dat er een fragiele situatie is ontstaan... en dat escalatie dreigt. Ze noemde dat een gevaar, ook voor de Nederlandse militairen in Irak. Het kabinet heeft de Kamer een brief gestuurd over de kwestie... en daarin staat dat Nederland de VS als NAVO-partner... om een toelichting heeft gevraagd op de juridische basis voor de liquidatie. In de helikopters van de kustwacht is te weinig ruimte om drenkelingen goed te kunnen behandelen. En verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid aan boord. Dat blijkt volgens de NRC uit een nog vertrouwelijk rapport dat in bezit is van de krant. Verpleegkundigen kunnen zich niet goed vastmaken en ook de brancard kan niet worden gezekerd. De reddingsvluchten worden sinds 2015 uitgevoerd door het Vlaamse helikopterbedrijf NHV. Het bedrijf zegt tegen de krant dat het onderzoek een aantal onduidelijkheden aan het licht heeft gebracht...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 Won't you give me that step by step? I. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there.